uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De explosie afgelopen nacht in een woning in Driebergen was een moedwillige daad. Dat zegt de gemeente tegen RTV Utrecht. De burgemeester heeft besloten de woning vier weken te sluiten... om de openbare orde en veiligheid te garanderen. De bewoners zijn op een veilige plek ondergebracht. Volgens buurtbewoners gaat het om een ouder echtpaar. Bij de explosie vannacht raakte niemand gewond. Het huis raakte wel zwaar beschadigd. In Amsterdam hebben enkele tientallen mensen Theo van Gogh herdacht. Ze legden bloemen neer en hielden toespraken bij het monument De Schreeuw in het Oosterpark. En ook op de plek waar de filmmaker en columnist 15 jaar geleden werd vermoord. De herdenking is ieder jaar. Dit jaar was het iets drukker dan voorgaande jaren. Sommige aanwezigen vinden dat het niet beter gaat met de vrijheid van meningsuiting in Nederland. En ze zijn bang dat Theo van Gogh zelfs wordt vergeten. Joep van het Hek is weer thuis. De cabaretier werd gisteravond in het ziekenhuis opgenomen... nadat hij onwel werd tijdens een voorstelling... in het Oude, Luxor Theater in Rotterdam. Op Twitter bedankt van het Hek het Erasmus MC. Wat er precies met hem aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De voorstelling van vanavond in het Luxor Theater gaat niet door. Over andere voorstellingen is nog geen besluit genomen. Het is niet de eerste keer dat Van het Hek onwel werd tijdens een voorstelling. Eind december 2015 onderging hij een zware hartoperatie nadat hij een aantal keren niet goed was geworden op het podium. En een opvallende nederlaag voor Bayern München in de Bundesliga. De club ging met 5-1 onderuit bij Eintracht Frankfurt... en zakt hierdoor van de tweede naar de vierde plaats in de Duitse competitie. Het was voor de ploeg uit München de grootste competitienederlaag in tien jaar tijd. Het weer vooral in het westen regen.